Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Defensie trekt 25 miljoen euro uit om achterstallig onderhoud bij kazernes aan te pakken. Inspecteurs controleren de komende tijd alle 330 kazernes... en andere slaapvertrekken om te inventariseren waar de problemen het grootst zijn, schrijft het AD. Aanleiding is de situatie op het militaire kamp in Huis ter Heide. Vorig jaar moesten honderden militairen in hotels slapen... vanwege de slechte hygiëne en brandveiligheid. De 25 miljoen is bedoeld om de belangrijkste problemen aan te pakken. Defensie zegt later te kijken naar grotere ingrepen. De VS trekt een deel van de diplomaten terug uit Venezuela. President Maduro wil alle Amerikaanse diplomaten het land uit hebben... omdat de VS de machtsovername erkent van oppositieleider Juan Guaidó. Trump ging daar niet op in, omdat hij Maduro niet erkent als president... Maar uit veiligheidsoverwegingen vertrekt nu toch een aantal diplomaten uit Venezuela. Nederlanders kopen steeds meer bij webwinkels uit andere EU-landen. In het derde kwartaal van vorig jaar ging het om ruim 400 miljoen euro. Dat is 14 meer dan in dezelfde periode van 2017... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totale bedrag dat Nederlanders uitgaven bij internetwinkels uit andere EU-landen... is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook Nederlandse webwinkels zagen vorig jaar de omzet flink stijgen. Minister Blok gaat de brexit-noodwet aanpassen... naar kritiek van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid vindt het eerdere voorstel ondemocratisch. Daarin kregen ministers het recht om bij een no-deal-brexit... op eigen houtje wetten te veranderen... zonder dat er vooraf toestemming is van het parlement. Dat wordt nu dus aangepast. Een noodwet moet binnen tien weken door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd... anders komt die te vervallen. En als zo'n noodwet wordt aangenomen is hij niet een jaar, maar een half jaar geldig. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar verspreid komt er een opklaring voor.